5 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De brand op de Kalmthoutse Heide in België is onder controle. Dat meldt de Nederlandse gemeente Woensdrecht. De brand ontstond gistermiddag aan de Belgische kant van de grens. Het vuur rukte aanvankelijk op richting Hoger Heide en Huibergen... ten oosten van Woensdrecht. In Huibergen hebben mensen nog steeds last van de rook. In het gebied rond de Nederlands-Belgische grens is een noodverordening van kracht... en burgers mogen daar niet komen. Zeker 450 hectare heidegrond is afgebrand. 25 Belgische en Nederlandse brandweerkorpsen zijn ingeschakeld om het vuur te bestrijden. Ook Defensie helpt mee. Na blussen gaat zeker nog de hele dag duren. De brand op de Kamthoutse Heide werd gistermiddag ontdekt door kinderen. De VS heeft op verzoek van Pakistan een deel van zijn militairen teruggetrokken uit het land. In Pakistan zaten volgens het Pentagon meer dan 200 Amerikaanse militairen. De meeste van hen zijn trainers die opleidingen verzorgen voor het Pakistanse leger. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil niet zeggen hoeveel militairen zijn teruggekeerd naar de VS. De relatie tussen beide landen verslechterde na de actie tegen Osama Bin Laden begin deze maand. De Verenigde Staten vroeg men zich af hoe het kon dat Bin Laden zich in Pakistan kon schuilhouden. En Pakistan zegt dat de VS zijn soevereiniteit heeft geschonden... door onaangekondigd Amerikaanse commando's de villa van Bin Laden in Abbottabad te laten bestormen. De vier EU-landen die momenteel in de Veiligheidsraad zitten... hebben een ontwerpresolutie opgesteld die het geweld in Syrië veroordeelt. Dat melden diplomaten in New York. In de resolutie staat dat Syrië volledige medewerking moet verlenen... aan een onderzoek door de VN-Mensenrechtenraad naar het geweld in het land. Ook moet het regime van president Assad onder meer stoppen met de belegering van de stad Daraa... en media vrij hun werk laten doen. Waarschijnlijk wordt volgende week over de resolutie gestemd. Het weer, vandaag veel bewolking met vooral in de middag verspreid over het land buien.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 en de vogels als een gek keer gaan. Eh, het is eh, bijna zomer. Je luistert naar de VARA op Radio 1. Het is eh, net vijf uur geweest, vijf minuten over vijf. En je luisterde net naar de stem van de eerste zangeres Andrea Cor... die in het verleden deel uitmaakte van het gezelschap De Core's en Familieband. de band die bestaat niet meer als zodanig. Hebben ze Laar en ruzie gekregen, familievetes en dergelijke? Nee, dat niet, maar de onderdingleden hadden zo wat andere toekomstplannen. Daar waar het gaat om familieuitbreiding en dergelijke. Dus op een gegeven moment moment is eh, de band eh, eh, gestopt met optredens. En Andrea Cordy is voor zichzelf begonnen. Heeft net een nieuw album gemaakt en daarvan hoorde je dan From the Morning. Laatste uur bij de nacht ging het anders hier bij de vader op Radio 1. ik heb het vorige uur al gezegd, kan je wat verdienen. Namelijk een fraaie box met daarin een audio-cd, een dvd, ook nog een Blu-ray schijf... met daarop het optreden van Caro Emerald met haar Grand Mono Orchestra in de Heineken Music maar dan moet je wel wat voor doen. Ik ga dadelijk een eh, vraag stellen over Caro Emerald. En als je die goed weet te beantwoorden, moet je die mailen naar eh, De Nacht Ging Het Anders.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 Eh, ze zullen morgenavond optreden tijdens het Enter Rock Festival. Dat zal plaatsvinden in het eh, Belgische Hasselt. Dus niet in het Overijsselse Hasselt, want als <laughs> je dan op de markt komt, dan zie je niks. In ieder geval niet eh, de jeugd van tegenwoordig. Die zijn dus uh, morgenavond te zien in het Belgische Hasselt. Maar ze treden ook op in Nederland. Volgende week zal dat zijn in Hellendoorn. Dan is daar weer het Douwpop Festival. En verder doen ze de komende zomer ook nog een heleboel optredens. Zowel in Vlaanderen als in Nederland. Vorige week, toen kon je hier bij de Nacht Anders een cd verdienen van Tim Knol. Nou, voordat ik de winnaar bekend ga maken... laat ik eerst even iets van Tim Knol horen. Van zijn allereerste albumdeel dat vorig jaar verscheen... onder de titel Tim Knol hoor je When I Am King. Maar dan wel in een versie zoals je dat eh, vorig jaar opnam... bij het EO-programma op Radio 2, Laat op 2. he's got dreams, he's hanging on to them. away, or you're living in the future. Bless the day when I am king. king already. Oh, got my plan. Na na na na na na na na. Tim Knol, zoals hij vorig jaar 6 mei om precies te zijn klonk... in het uh, eh, EO-programma Laat op 2, win I Am King. Dat zong die en dat eh, is ook te vinden op zijn allereerste cd. De cd die heet Tim Knol. En dat was ook het antwoord op de vraag die ik vorige week stelde... als je de nieuwste cd van Tim Knol wilde verdienen. Nou, die is uiteindelijk verdiend door Jos Beks... want dat was een van de vele mannen, want alleen mannen hebben gereageerd, <laughs> ook bijzonder, eh, hebben gereageerd op die vraag om eh, die Tim Knol cd te winnen. Nou, in ieder geval, eh, Jos, ik zou zeggen veel plezier met die nieuwste cd van Tim Knol, die Days heet. En dat Days is op dit moment ook de Radio 1 cd deze week. Je hebt al het een en ander ervan kunnen beluisteren. Ik laat je nog een stuk horen van die nieuwste cd van Tim Knol. Hier is Fire of Love. love, you know. If it's right in my lap, I'll pick it up. But I don't need it, no. I don't need the love, my friend. I haven't been close that much, I know. still, I'm pretty sure. fire of love is the missing part. of te vinden op de jongste cd. Deze die van eh, Tim Knol. Dan het volgende object wat te verdienen valt eh, hier bij de Nacht Het Anders. Eh, er is een cd uit onder de titel... Live in Concert. En die cd wordt volgezongen door eh, Camo, Caro Emerald onder bands. Grand Mono Orchestra, dat is de naam van de band. En los van het feit dat er eh, in die doos een cd zit... zit er ook nog een dvd bij. En ook nog een Blu-ray schijfje. Kortom, het is een heel pakket dat je kan verdienen. Dat Caro Emerald eh, live in concert. Als je het antwoord weet op de volgende vraag. Begin dit jaar, in januari was het toen... heeft Caro Emerald de popprijs gekregen. De popprijs. En mijn vraag is, wanneer, eh, waar en bij welke gelegenheid werd die popprijs uitgereikt aan Caro Emerald? Dus waar en bij welke gelegenheid, zijn dus twee vragen eigenlijk, waar en bij welke gelegenheid werd die popprijs uitgereikt aan Caro Emerald. Het gebeurde allemaal begin van dit jaar in eh, januari. Nou, als je het eh, juiste antwoord weet, kan je dat eh, mailen naar de VARA, www.vara.nl. Dan zie je in de bovenbalk programma en site staan. Als je dat aanklikt, dan kom je vanzelf terecht bij De Nacht Klinkt Anders. En dan klik je weer op contact en dan kan je dat antwoord geven op die vraag... Waar en bij welke gelegenheid kreeg Caro Emerald de BV Popprijs? van Caro Emerald. En dat is niet een opname die je kan vinden op de eh, jongste DVD... met een concertregistratie die gemaakt is in de Heineken Musical. Wat, je, wat ik jullie liet horen, dat eh, werd er weer een tijdje geleden gemaakt. Namelijk op 7 eh, november 2009. Tijdens Spijkers met Koppen, back it up, dat is wat je van de kom beluisteren. En nogmaals, de vraag die ik gesteld heb als je in aanmerking wil komen... voor eh, die box met daarin de audio-cd en de DVD en de Blu-ray... die bevat het optreden van Caro Emerald in de Heineken Musical. De vraag luidde als volgt. Uh, eh, Caro Emerald heeft begin dit jaar de popprijs ontvangen. De popprijs. Waar en bij welke gelegenheid gebeurde dat? Als je het weet www.varen.nl. Programma en sites vind je bovenaan de balk vervolgens. Je klikt daarop, je komt eh, dan vanzelf uit bij De Nacht Klinkt Anders. Contact en vul het antwoord in en dan... Wie weet ben je volgende week wel de gelukkige eigenaar van eh, deze luxe box. Caro Emerald dus, die trouwens op dit moment in de... Britse album-hitparade staat op een tiende plek... met haar album Delighted Scenes from the Cutting Room Floor. Met onder haar Lady Gaga en boven haar de Foo Fighters. Ik bedoel maar, dan ben je toch een, een goed gezelschap. En dat helemaal in Engeland. En wat me ook opvalt eh, toen ik eh, die lijst even doornam... dat Rumors van Fleetwood Mac daar op een 16e plaats staat. Die oude LP. Het zal zo wel zijn reden hebben dat die eh, daarin in voorkomt. Goed, dadelijk Fleetwood Mac, althans Stevie Nicks... die we nog even gaan beluisteren. Maar nu aandacht voor de Carpenters, want kan jij BBC voor ontvangen op de televisie... dan kan je vanavond onder andere kijken naar eh, een oude show... Een oude opname van Top of the Pops uit 1976... maar daarin de optredens van eh, Show Waddy Waddy, Marmalade... Tina Charles en eh, Cliff Richard. Er is ook nog een programma rondom Herb Albert. En uitgebreide aandacht vanaf 10 uur voor The Carpenters. after long enough of being alone. Everyone must face their share of loneliness. In my own time, nobody knew the pain I was going through and waiting. much is left Carpenters uit eh, de jaren 70. Only Yesterday, dat zongen ze nog eens een keer. En vanavond om 10 uur een optreden van de Carpenters. De Carpenters at the BBC. En je kan het ook zien via de BBC. Maar dan moet je wel uh, de, de, mogelijkheid hebben om te kunnen kijken naar BBC 4. En dat kan alleen als je een digitaal kastje in huis hebt. En ehm, als dat concert is afgelopen, dan is er ook nog een documentaire te zien over eh, de Carpenters, over eh, Richard en Karen Carpenter, hoe de band ooit is ontstaan en eh, hoe uiteindelijk het einde kwam aan het succes... en ook het einde aan het leven van Karen Carpenter. Dat is allemaal vanavond bij BBC4. En dan heb ik dadelijk nog een leuke filmtip voor je. Maar we gaan eerst even luisteren naar Elbow. Elbow op dit moment in de belangstelling omdat ze op Pinkpop komen. Maar dit is oud van hun. One Day Like This. Het werd gemaakt in 2008. Elbow bij de nacht klinkt anders. Drinking 2008 2008 alweer Elbow. En ik neem aan dat ze dit ook wel zullen spelen... als ze over enkele weken op het podium van uh, Pinkpop staan. Je hoorde Elbow met eh, On A Night Like This, of One Night Like This. Um, we gaan... <laughs> Even wat eh, tv-tips geven. Want zo kan je bijvoorbeeld morgenavond op Nederland 2... en dan is precies om middernacht kijken naar een Film die nog niet zo lang geleden in de bioscopen draaide, Johan Primero. Het verhaal dat speelt zich af in eh, Barcelona. Het gaat over een man die eh, in zijn de chevaux rondjes rijdt om het stadion van eh, Barcelona. En dat doet hij omdat hij ervan overtuigd is dat de club daardoor altijd zal winnen. En als deze Johan verliefd wordt op een jonge vrouw... Die autoruitenwast, was bij een stoplicht op zijn route... dan wordt zijn leven in de war geschopt. Johnny Primero is een eh, leuke film, kan ik anders zeggen... die dan wordt uitgezonden morgenavond uh, eh, rondom middernacht... en die wordt verzorgd door de boeddhistische omroep. <laughs> Ja, die brengen vaker interessante films. Uh, zeker morgenavond is dus om 12 uur Johan Primero. Dan gaan we even een paar dagen verder kijken. Dinsdagavond om 11 uur, dan is er het uur van de wolf. En die besteden aandacht aan Bridge over Troubled Water... de bekendste langspeelplaat die het duo samen en Garfunkel ooit maakte. Weer eh, aandacht voor Bridge Over Troubled op de televisie. Een paar weken geleden was er al een documentaire over Bridge Over Troubled op de Vlaamse tv op Canvas. En de documentaire die aanstaande dinsdag om 11 uur te zien is op Nederland 2... is een combinatie van archiefmateriaal uit de jaren 70... en nieuw interviews met Paul Simon en Art Garfunkel. En de documentaire die gaat, eh, begint ergens in 1956... toen de twee bij elkaar kwamen en gaat ook in op het uiteengaan van deze twee heren in 1970... vlak na de toekenning van zes Grammys voor Bridge over Troubled Water. Dat is allemaal aanstaande dinsdagavond om 11 uur op Nederland 2. Alles over Simon Garfunkel en een Bridge over Troubled Water. Dan de verjaardagskalender voor vandaag. Ze staan er alle drie op. Steven X, Lenny Kravitz en Lauren Hill. Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like... <laughs> Yo, yo, yo. My men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king, yo. <laughs> it's about a thing, uh, yo. Feel real good, were looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to uh-huh, Benjamins? You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gonna pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only said cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just the minimum. Nigga, you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Yeah, win-win. dedicated to the man. Or concerned with his rims and his Timbs and his women. Him and his man. Come in the club like hooligans. Don't care who they your fan, Papa yeah. Like you got Yang. Let's not pretend. The one that pack pissed out by the waist, man. out by the casement. Still in their mother's basement. The pretty face man. Claiming that they did a bid, man. Need to take care of their three and four kids. Been the face in court case when the child support late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate men. The sneaky silent man. The punk domestic violence man. The quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you going ain't right within? How you going win when you ain't right within? How you going win when you ain't right within? Uh uh, come again.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 Lenny Kravitz, die wordt vandaag 47. En Stevie Nicks, die gaat al wat jaren mee. Die wordt eh, vandaag 63 in 1948 geboren. Eh, ik had het al eerder over die cd, die LP waar ze aan meewerkte met Fleetwood Mac in de jaren 70, 1977. Rumors, die bevindt zich op dit moment in de Engelse albumhitparade. En toen vroeg ik me af van hoe komt dat inmiddels, heb ik het eventjes dankzij internet. <laughs> Wat zouden we tegen, zonder internet zijn tegenwoordig? Ik heb het even nagekeken hoe dat komt. Eh, er is muziek uit Rumors gebruikt, namelijk in een van de afleveringen van de Amerikaanse tv-serie Glee. En dat is kennelijk zo aangeslagen dat eh, er weer een heleboel exemplaren verkort zijn in cd-vorm dan van Rumors in Engeland. Op zo'n manier dat het dan weer terecht is gekomen in de Engelse hitparade, de albumcharts in dit geval. En Glee, kunnen wij dat ook in Nederland op de televisie zien? Nou, op dit moment niet, maar in het najaar schijnt het te komen op RTL 5. Het schijnt allemaal heel bijzonder te zijn. Ik heb er nog geen aflevering van gezien, maar het leuke is dat er wel een heleboel eh, interessante en fraaie popmuziek in voorkomt. Goed, je hoort in ieder geval de stemming van Stevie Nicks. Recent repertoire van haar. Ze heeft naar de nieuwe album afgeleverd. En daarvan hoorde je Secret Love. En Secret Love was in de jaren 50 ook een bekende melodie. Toen werd het gezongen, een hele andere melodie overigens, door Doris Day. En dat hoor je nu in een coverversie door Sinead O'Connor, Secret Love. friend this The way that dreamers often do. Just how wonderful you are. And why I'm so in love with you. secret any met een groot orkest, een big band, zo noemen we dat. En je hoorde Secret Love, ooit een succes voor Doris Day. 1992, toen maakten ze dat voor de eh, cd Am I Not Your Girl, de titel van dat album... waarop allemaal songs staan waarin Sinead O'Connor begeleid wordt door een groot orkest. En deze man die is vanavond in Groningen te zien, Oscar Leon... lado todo el tiempo, llevando de la mano mis locuras, sabiendo que en el solo hasta hoy que me decido descubrir la verdad que no hay nadie en el mundo a quien yo amé como te he amado a ti en todo momento, quedándote a mi lado todo el tiempo, llevando de la mano mis locuras, sabiendo que en el fondo había otra más, tan solo tú, tan solo siempre tú. met Ton Solo Siempre. En vanavond is die te zien in eh, de kleine zaal van de Oosterpoort in Groningen. Morgenavond geeft hij ook een optreden in Nederland, dan in Eindhoven. En zaterdagavond is die te zien en te horen in Paradiso. Oscar de Leon, de salsa-muzikant uit de Venezuela. En daarmee hebben we het weer gehad voor de afgelopen nacht. Je hebt vanaf twee uur kunnen luisteren naar De Nacht Klinkt Anders. Zodanig eh, na het nieuws van zes uur, aandacht voor de actualiteiten. De waan van de dag, dan is er het uh, Radio 1 Journaal. Wij zijn de volgende week weer tussen 2 en 6. Mijn naam is Roel Koenens. Ik zou zeggen, maak er een uh, fraaie donderdag van. En er is meer varen nog vandaag op deze zender. Vanaf 11 uur kun je luisteren naar de gids.fm. De gids.fm door Felix Meurders. Dat wordt voorafgegaan door Premtime en Goedemorgen Nederland van de KRO. Een mooie dag verder en tot volgende week. Hoi!